Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. De gaskraan in Groningen moet dit jaar helemaal dicht. Dat heeft de baas van Shell gezegd bij WNL. Volgens haar is er geen enkele reden om langer te wachten. Het veld moet dicht. Dat kan dit jaar al. We staan nu eh, op een soort waakvlam. Helemaal dicht, dus sneller dan wat zelfs meneer Veldbrief zegt. Ja, nou, eh, meneer Veldbrief, eh, staatssecretaris, is daar ook over aan het nadenken. Uh, eh, er zijn eh, natuurlijk allerlei studies, maar als je goed naar de data kijkt, dan vinden de partijen die eh, betrokken zijn bij het veld dat het dit jaar al dicht zou kunnen. Er wordt nu een stuk minder gas opgepompt dan eerst, maar dat kan nog steeds voor aardbevingen zorgen. Zeker 19 mensen zijn verdronken toen ze de oversteek van Tunesië naar Italië probeerden te maken. Het bootje waarop ze zaten kapseisde op de Middellandse Zee. Nu het lente is, proberen weer meer mensen naar Italië te komen... want de zee is rustiger, vertelt correspondent Helene Daans. Het zijn bijzonder veel mensen die in deze periode die hele gevaarlijke tocht wagen. Gisteren was het zelfs een record aantal mensen. Toen zijn op Lampedusa meer dan 2000 mensen aangekomen in 24 uur tijd. Rembrandt van Rijn, Erasmus en Spinoza. Standbeelden van die mannen zijn allemaal geblinddoekt vannacht. Onder de beelden is een bordje gehangen met de tekst... Vertel de waarheid, dit is een klimaatnoodtoestand. Het is een actie van Scientist Rebellion. Ook in Australië, Denemarken, Ierland en Spanje zijn standbeelden geblinddoekt. En ondanks al het grijze weer zijn er ook wat kleurrijke lichtpuntjes te zien buiten. Veel bloesembomen staan weer in bloei dus wordt het weer dingen geblazen in het Amsterdamse bos. Daar kleuren 400 Japanse kersenbomen de boel roze. De plek dus voor de perfecte Insta-foto. Die kleur en die vorm van die bomen, dat, dat is ook wel mooi. Er zitten heel veel bloemen in één boom ook. Zo so beautiful, ja. Ik vind het prachtig. We zijn vorig jaar ook geweest, maar toen was het al uitgebloeid. Want wilde mijn dochter foto's maken voor de 21ste roze verjaardagsfeestje. Maar toen waren we dus te laat. En nu hadden vanaf 1 maart in de agenda gezet, we moeten gaan, we moeten gaan. je moet niet te lang wachten als je ook wil gaan, want de bomen bloeien zo'n twee weken.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 Op eh, de A2 richting Amsterdam tussen Apkoude en Knoopend Amstel 10 minuten extra. De A10 Oost richting de A10 Zuid tussen Watergraasmeer en Knoop het Nieuwe Meer een kwartier vertraging. En dat geldt ook voor de A10 Noord richting de A10 West tussen Landsmeer en de Koentunnel.